Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Gaddafi moet worden ingezet om de Libische opstandelingen financieel te steunen. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken laten de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Na overleg in Luxemburg gaven de ministers een verklaring uit. Daarin onderkennen ze dat de Libische opstandelingen een ernstig tekort aan financiële middelen hebben. Die zeggen de komende maanden zo'n 2 miljard euro nodig te hebben om hun mensen te betalen en eten te kopen. Frankrijk en Italië gebruikten al honderden miljoenen euro's van Gaddafi's bevroren tegoeden om de Nationale Overgangsraad van de Libische oppositie te steunen. In Sanaa, is de hoofdstad van Jemen, is door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Ze eisen het vertrek van Ahmed Saleh, de zoon van de jemenitische president. De zoon voert het commando over de presidentiële garde, die een belangrijke rol speelt bij het neerslaan van de opstanden. De betogers zijn ook tegen de terugkeer van president Saleh zelf. Die is in Saoedi-Arabië voor een medische behandeling. Bij een aanslag op zijn paleis raakte Saleh gewond. Slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken moeten een schadevergoeding kunnen krijgen die in uitzonderlijke gevallen kan oplopen tot 100.000 euro. Dat adviseert de commissie Lindenberg. Die onderzocht in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Conferentie Nederlandse Religieuzen hoe de kerk om moet gaan met claims, aansprakelijkheid, verjaring en compensatie van misbruikslachtoffers. Lindenberg adviseert om een compensatiecommissie in te stellen. De leden daarvan mogen geen banden hebben met de kerk. Op de Utrechtse heuvelrug, waar normaal gesproken geen adders voorkomen, zijn toch enkele van deze gifslangen gesignaleerd. Omdat bezoekers van de Utrechtse heuvelrug niet op de, aanwezigheid van adders zijn voorbereid, heeft Natuurmonumenten borden geplaatst. Zo worden wandelaars gewaarschuwd met een grote boog om de slangen heen te lopen. Natuurmonumenten vermoedt dat iemand de adders illegaal heeft gedumpt in het gebied. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Morgen vooral landinwaarts buien. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Geuzenveld en Knopend Koenplein 3. A12 Utrecht-Arnhem, bij Veenendaal West 4 kilometer. Staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A22 Velzen-Beverwijk bij de Tunnel 2 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is ook daar dicht.